Uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vastzit voor de Puttense moordzaak en een doodslag in Rijswijk komt nog niet vrij. Ron P. moet nog 3,5 jaar vastzitten, maar wilde eerder vrijkomen. Maar dat gaat niet gebeuren, oordeelde de rechter... omdat P. niet wil meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Dat vertelt een verslaggever van Omroep Gelderland. Die onderzoeken zijn nodig om het eh, recidieve gevaar... hoe groot de kans op herhaling is, eh, om dat vast te kunnen stellen. En eh, daarom zegt de rechtbank de enige manier om eh, dat recidieve gevaar eh, nou ja, helemaal eh, af te wenden. En ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt is om hem gewoon zijn hele volledige straf te laten uitzitten. De Puttense moordzaak uit 1994 gaat over de dood en verkrachting van een stewardess van 23. Twee mannen zaten daar jarenlang onterecht voor vast. in 2008 werd Ron P. veroordeeld. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris heeft haar running mate bekendgemaakt. Het gaat om Tim Walz, gouverneur van de staat Minnesota. Hij was aardrijkskundeleraar voordat hij de politiek inging. Hij wordt de vicepresident van Harris als zij de verkiezingen in november wint... en gaat nu samen met haar campagne voeren om de meeste stemmen te krijgen. De dierenambulance in Den Haag heeft vandaag een schorpioen uit een dierenwinkel moeten halen. Een vrouw was ermee naar de winkel gegaan nadat ze het beest had gevonden in een pakket uit Spanje. Ze wist niet wat ze ermee aan moest, dus bracht ze hem naar de dierenwinkel. En ook die wisten zich geen raad met de schorpioen en lieten de dierenambulance komen. En zij brengen het dier morgen naar een speciale opvang. En warme dagen als vandaag zijn fijn als je vrij bent natuurlijk... maar minder leuk als je moet werken. En eh, uit een onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt namelijk... dat we niet altijd goed beschermd zijn tegen hitte op het werk. Zeker bij buitenwerken, zoals in de bouw of in de groenvoorziening. Werkgevers beseffen niet altijd wat de risico's zijn... en dus moeten er strengere regels komen. De werkgever zou in eerste instantie moeten kijken... hoe voorkom ik dat ik werknemers worden blootgesteld eh, aan hitte... bijvoorbeeld door, eh, door airco. Kan ik iets met een tropenrooster of meer pauzes nemen als het, eh, als het heet is? Ja, jaren geleden waren er nog regels over wanneer het te warm was om te werken... maar die regels bestaan niet meer. Het weer, nog een paar uur veel zon. Vanavond wordt het bewolkter en kan het in het zuidwesten gaan regenen.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 Ze heeft een aantal albums en singles uitgebracht en heeft een trouwe schare fans opgebouwd in de country muziekwereld. De eerste song, Trying to Get Back to Texas, is afkomstig van haar nieuwe album Peaches Hollyoak. Warm aanbevolen. Haar nieuwste album is onlangs uitgebracht en bevat 12 songs. Lone Star en Every Little Honky Tonk Bar zijn er eveneens op terug te vinden. Another Friday, me pay my tab, tip my hat, call a cab and head on home. I know you'll be back home soon, but for now it's just me favoriete album van de maand. Een nieuwe maand en dat betekent dat de vaste onderdelen wijzigen. Elia Ocean's nieuwste album, Losers Holiday, bevat 10 songs allemaal door hemzelf geschreven. Record is mijn favoriete track van het album. out of my record set it straight For fidelity's sake We used to spin through the crate getting rid of my records In all their dusty sleep They're taking up too much room on the shelf It's heavy history few precious gems that I'll miss now and then. Someday I'll hear diamonds sing, cracking rosy again. I'll see you dusty in Memphis, and goodbye yellow brick road. I'm gonna scratch a couple more off my list. Then split for Key Largo. I'm getting rid of my record in all their dusty sleep. They're taking up too much room on the shelf. Heartbreak Honky Tonk vertelt het verhaal van iemand die zijn geliefde heeft verloren en troost zoekt in drank en muziek in een honky tonk. Justin Holmes is de vertolker. something I couldn't be. Well, it's too cold at home, and I don't wanna be alone. There's too many memories. There's a place on the outskirts of town where I can go cry and drink. It's a heartbreak honky lover's goal On a bar stool drinking whiskey And hoping that she'll miss me And come on home Yeah, that neon's on high And I'm sinking low And these cruel dim lights and thick, thick smoke They play sad songs this heartbreak honky tonk. song deze week. De titel van deze song is een toespeling op zwervers en landlopers, die bekend stonden als de ridders van de weg. De song gaat over het gelukkige leven van de zwerver met weinig comfort, maar veel vrijheid.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 I sing trailers for sale or rent, rooms to let got no cigarettes, ah, but two hours of pushing brooms. Honky Tonkin for Life is nieuw van Hannah Juanita. De song heeft een klassieke Nashville sound met een sterke ritmesectie, swingende fiddle, pedalsteel en subtiele gitaar.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 Drinks Behind zingt George Strait over het ontsnappen aan de dagelijkse stress door een bezoek aan de bar, waar hij troost vindt in het gezelschap van goede vrienden en drankjes. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.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 All good. the clouds when you see them coming. Feel the rain. Listen to the sound. Look at the boys when they can't stop running. All the birds. Listen to the joy. The weather's all good. The weather's all good. Don't you worry. The weather's all good. Don't you worry about the rain. The weather is good to me look at the daisies when they all start growing. Feel the sun. Always look in the eyes of the people still showing. Hope for stars. The weather's all good. The weather's all good. Don't you worry. The weather's all good. Don't you worry the rain. The weather is good to me. wish I could. So many ways to get milk and honey. The weather's all good, the weather's all good. Don't you worry. The weather's all good. Don't you worry about the rain. The weather is good to me. and buzzing. Making flowers. I wonder after the storm, after the thunder, after the rain. we can still go under. The weather's all good. The weather's all good. The weather's all good. The weather's all good. Don't you worry. Don't you worry about the rain. The weather's all good. The weather's all good. Don't you worry. The weather's all good. Don't you worry. The weather's all good, the weather's all good. Don't you worry. The weather's all good. Don't you worry about the rain. The weather is good to me. The weather is good to me. The weather's all good to me. Reizen is het overkoepelende thema van Traveler's Heart zowel letterlijk als overdrachtelijk, waarbij de inmiddels in spijk neergestreken singer-songwriter de nodige zelfspot niet schuwt. De titelsong van zijn nieuwe album. However true you might be You will never settle down, said she How many tears said I must I cry To give you something to remember me by Well, it has always been your disposition, she said ever sweetly so. But it's becoming such a heavy load. And I can only take so much, you know. To travel light is just the way to go. And it has always been your disposition country uit eigen land. My Own Lane gaat over het vinden van je eigen weg en het niet laten beïnvloeden door anderen. De song van Sonny Sweeney met hulp van Will Hoge benadrukt het belang van zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. De melodie en instrumentatie van het nummer versterken de boodschap van onafhankelijkheid en vastberadenheid. is het favoriete album van de maand. De titelsong van Elia Ocean's nieuwste album Losers Holiday is een nummer dat de sfeer van een verdrietige vakantie oproept. inside this motel het om de muziek voor mij. Mensen verwarren mijn droom van country vaak met het willen van roem. Maar dat is het niet. Dit is de droom. Country muziek, ik hou van je. Voor altijd en eeuwig. Amanda Kate Ferris met Tequila en Jesus. Welcome to My Country zorgt voor een mooie overgang naar het tweede uur. David Pomeroy tekent ervoor. with the tractors till the soil. Mama's in the kitchen cooking up love and nothing but pure toil. Daddy taught me chords on our front porch swing. I'm singing about the life I lead, just me and this six string. Welcome to my country life with the tractors till the soil. Mama's in the kitchen cooking up love with nothing but pure toil. Daddy taught me chords on our front porch swing singing about the life I lead. Just me and this six string. Welcome to my country life, where the stars light up the night. We're dancing in the hail off gold.